Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Syriër die een terroristisch oogmerk. Het heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Malek F. wonde op 5 mei in de omgeving van de hogeschool in Den Haag... drie mensen met een mes. Hij werd kort daarna door de politie neergeschoten. Het OM maakte later bekend dat er al in maart een anonieme tip was gekomen... dat Malek F. een terroristische daad wilde plegen. Door een fout was deze informatie destijds niet vastgelegd. F was eerder twee keer opgenomen bij een GGZ-instelling vanwege psychische problemen. Rond half één, een half uurtje later dan gepland... is de Russische president Poetin in Helsinki geland... voor een topontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Ze zullen elkaar enige tijd onder vier ogen spreken. Onder meer over Syrië, Oekraïne... en de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Maar ook het non-proliferatieverdrag over kernwapens staat op de agenda. Daarna schuiven een Russische en een Amerikaanse delegatie aan... voor een werklunch. En vanmiddag geven de presidenten gezamenlijk een persconferentie. De vier leden van de activistische punkgroep Pussy Riot... die gisteren tijdens de WK-finale het veld oprenden... kunnen een boete tot 2700 euro krijgen of een werkstraf van 160 uur. Het heeft de Moskouse politie gezegd. Pussy Riot zegt dat de actie was gericht tegen president Poetin. Ze eisen onder meer de vrijlating van alle politieke gevangenen in Rusland. In Valkenburg is een man aangehouden op verdenking van het oplichten voor enkele tonnen van meerdere vrouwen. Hij benaderde hen via een datingsite en in de kroeg en hing daar zielige verhalen op over een rechtszaak. De politie kon hem aanhouden na een aangifte van een vrouw uit Noord-Holland. Het weer, vanmiddag wat sluierbewolking vanuit het zuidwesten... maar daar komt de zon goed doorheen. Het wordt 25 tot 31 graden. Morgen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen lokaal kans op een buitje met 24 tot 29 graden blijft het warm.